Gert Kluk met het NOS Journaal. Syrische ordentroepen hebben vanochtend in de slagen. Volgens activisten waren er enkele duizenden mensen de straat op gegaan in de westelijke wijk Kavassouze om te protesteren tegen president Assad. Om de menigte uiteen te drijven werd traangas ingezet en toen betogers teruggooiden met stenen zouden zijn geschoten. Gisteren gingen na het vrijdaggebed weer tienduizenden Syriërs de straat op, vooral in steden in het oosten en zuiden van het land. Door hard ingrijpen van de politie vielen daarbij volgens activisten meerdere doden. Het Openbaar Ministerie in Peru heeft 30 jaar cel geëist tegen Joran van der Sloot. De 24-jarige Nederlander wordt verdacht van moord op het meisje Stefanie Flores. Van der Sloot zou het meisje hebben doodgeslagen toen ze erachter kwam dat hij verdachte was in de zaak rond de vermissing van Natalie Holloway. De aanklager eist niet alleen 30 jaar cel, maar ook een schadevergoeding van 50.000 euro voor de nabestaanden van Flores. De advocaat van de familie van het vermoorde meisje is bang dat Van der Sloot de dans gaat ontspringen, omdat het zo lang duurt voordat het proces begint. Volgens de Peruaanse wet moet er eind dit jaar een uitspraak zijn. Zo niet, dan moet Van de Sloot worden vrijgelaten. Het openbare leven aan de Amerikaanse oostkust komt de komende uren voor een groot deel stil te liggen door de orkaan Irene. In totaal moeten zo'n 2 miljoen mensen een veilig heenkomen zoeken. Vanwege de orkaan worden alle vliegvelden rond New York later vandaag gesloten. In de stad wordt dan ook het openbaar vervoer stilgelegd. En op Broadway zijn alle voorstellingen dit weekend afgelast. De burgemeester van New York had eerder al een verplichte evacuatie aangekondigd voor de lager gelegen delen van de stad. En dat betekent dat alleen al in New York ruim 250.000 mensen hun huis moeten verlaten. Inmiddels is Irene iets zwakker geworden, maar de Amerikaanse autoriteiten willen geen enkel risico nemen. Het weer in de loop van vandaag in het hele land buien en kans op onweer. Tussen de buien door ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en Knoop Hoevelaken 8 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 5 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Lunette eh, 3 door wegwerkzaamheden. Verderop tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 8 kilometer. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A2 in zuidelijke richting dit weekend.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 Should they use this thing to the only station around town with me make this nice music? Let's go crazy. Do a song. Oh my. ZFM. Gotcha. Into the next millennium, many come, but few are chosen See me serving like the U.S.